Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De branchevereniging Kinderopvang is boos op een deel van de basisscholen. Ongeveer een derde heeft volgens voorzitter Felix Rottenberg... niet goed of helemaal niet overlegd met kinderopvangorganisaties... over de buitenschoolse opvang. Bij Op1 noemde hij Tilburg, Amsterdam, Delft en Almere als voorbeelden. Volgens Rottenberg ontbrak het aan sturing bij de overheid. Er had een centraal programma moeten zijn... Overleg tussen de partijen had extra benadrukt moeten worden volgens hem. In Didam, niet ver van Doetinchem, zijn schoten gelost in een woning. De politie heeft vier mensen opgepakt. Agenten in kogelwerende vesten haalden ze uit het huis. Over de aanleiding van de schietpartij en over slachtoffers is niets bekend. De politie onderzoekt de zaak in Didam. En Elon Musk dreigt zijn Tesla-fabriek en hoofdkantoor uit California weg te halen. Aanleiding is de beslissing van de lokale autoriteiten om zijn autofabriek dicht te houden. Alleen essentiële werkzaamheden mogen vanwege de coronamaatregelen weer worden opgestart. Musk dreigt op Twitter met een rechtszaak en zegt de fabriek en hoofdkantoor te verplaatsen naar Texas en Nevada. Musk heeft de Amerikaanse coronamaatregelen herhaaldelijk bekritiseerd. Zo noemt hij de lockdown in Californië fascistisch. En de Champions League wordt begin augustus hervat. Dat zegt de voorzitter van het Franse Olympique Lyon. Volgens hem wordt op vrijdag 7 augustus de return van zijn club in de achtste finales tegen Juventus gespeeld. Dat zou achter gesloten deuren gebeuren. De UEFA heeft zich nog niet uitgelaten over een mogelijke herstart van de Champions League. Het weer nog, het koelt af naar een graad of 9. Overdag eerst bewolkt en soms wat zon. In de loop van de dag gaat het flink waaien vanuit het noorden...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 Now, now in my secret vision, forget about decisions, girl, I want you. Uh-huh. I got to have you near me, girl, I wonder, do you hear me, girl, I love you. Um, I brought you up, my lover. Meisje, watched TV.